Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Surinaamse premier reageert laconiek op de kritiek uit Nederland op de amnestiewet. De zware lobby vanuit de Noordzee maakt geen indruk, zei hij in zijn eerste officiële reactie. Bouterse is net terug van topconferenties in Mexico en Colombia. Andere Latijns-Amerikaanse landen blijven volgens hem gewoon zaken doen met Suriname. Wouters is ook niet onder de indruk van de maatregelen die Nederland heeft genomen, zoals het opschorten van 20 miljoen euro aan ontwikkelingshulp en het terugroepen van de ambassadeur. We raken niet in paniek door zulke schijnbewegingen, zei hij. De politiebonden komen maandag bij elkaar om hun looneisen in de cao-onderhandelingen te heroverwegen. Na het sluiten van de cao voor gemeenteambtenaren zeggen de bonden dat er kennelijk meer ruimte is dan de nullijn waar het kabinet op inzet. De ambtenaren krijgen er de komende twee jaar 2% bij en ontvangen een eenmalige uitkering. De politiebonden lieten eerder deze maand juist aan opstel te weten dat ze hun looneis van 3% in het licht van de huidige financiële situatie wel wilden laten vallen. In ruil daarvoor wilden ze betere pensioen, arbeids- en rusttijdenregelingen. Nu is er een extra overleg ingelast om te bespreken of ze terug moeten komen op het aanbod van het laten vallen van die 3%. Topman Ross van Walt Disney stapt per direct op. Aanleiding is de grote filmflop John Carter. De peperdure science fiction film leverde een verlies op van 200 miljoen dollar. Onder leiding van Ross flopte meer films zoals Prince of Persia en Winnie the Pooh. Het weer, eerst nog droog, later vannacht meer buien, minimaal rond 4 graden.